Het officiële dodental staat inmiddels op 123, zodat het uiteindelijke aantal slachtoffers iets boven de 300 zal uitkomen. Daarmee zou de ramp nog groter zijn dan die van 1931, toen bij een aardbeving in Nieuw-Zeeland 256 mensen omkwamen. De materiële schade in het getroffen gebied is enorm en wordt geschat op zo'n 5 tot 6 miljard euro. De stad Christchurch, iets groter dan Utrecht, is voor een groot deel verwoest. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. Ivoorkust staat op de rand van een burgeroorlog. VN-topman Ban Ki-moon is erg bezorgd over de toestand in het West-Afrikaanse land. Per dag vluchten zo'n 5000 mensen voor de golf van geweld die het land al weken teistert. In Ivoorkust zijn eind november verkiezingen gehouden... en inmiddels staat vast dat die zijn gewonnen door oppositieleider Ouattara. Maar de zittende president Gbagbo weigert op te stappen... ondanks grote druk van Afrikaanse en Westerse leiders. De gevechten tussen aanhangers van de twee politici breiden zich de laatste dagen uit. Staatssecretaris Bleker van Natuurbeheer noemt het onbegrijpelijk dat oud-VVD-minister Winsemius een oproep heeft gedaan om aanstaande woensdag op een oppositiepartij te stemmen. Winsemius uitte gisteren in NRC Handelsblad scherpe kritiek op het natuurbeleid van het kabinet dat tot 130.000 hectare minder natuur zou leiden. Als je om natuur geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD, zei Winsemius. Staatssecretaris Bleker vindt de kritiek onterecht en het stemadvies onbegrijpelijk. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat het natuurbeleid maar een klein onderdeel is van het kabinetsbeleid. Bovendien vindt hij dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Ik zou zelf nooit mijn roots verlogenen, zei Bleker.